Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij protest toen ze slaas raakten met aanhangers van de president. Er vielen twee doden toen er bij de demonstratie werd geschoten. De zes andere doden zijn familieleden die omkwamen bij een brand... nadat een molotovcocktail hun huis had geraakt. Het is al twee maanden onrustig in Nicaragua. In totaal vielen de afgelopen tijd bij gewelddadige protesten... meer dan 170 doden. In Moskou is een taxi op voetgangers ingereden... Daarbij zijn acht mensen gewond geraakt... onder wie twee Mexicaanse vrouwen die het WK voetbal bezoeken. Volgens de Russische autoriteiten gaat het niet om een aanslag. De Kirgizische chauffeur was de macht over het stuur verloren. Op sociale media is op filmpjes van het incident te zien... dat de taxichauffeur in een file staat, plotseling optrekt... en vervolgens een aantal voetgangers schept. De Griekse regering van premier Tsipras heeft een motie van wantrouwen overleefd... Die was ingediend door de oppositie vanwege het akkoord over de naamswijziging van buurland Macedonië. Na 27 jaar werden de regeringen het eens over de nieuwe naam, Republiek Noord-Macedonië. Buiten het parlement protesteerden duizenden Grieken tegen het akkoord. De politie heeft traangas ingezet om te voorkomen dat de demonstranten het parlementsgebouw binnendrongen. Twee Duitse rappers hebben met hun teksten over de holocaust niet de wet overtreden. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Düsseldorf. In april ontstond in Duitsland een grote rel toen Farid Bang en Collega een belangrijke muziekprijs wonnen. Op het prijzenwinnende album stonden nummers met teksten als Mijn lichaam is strakker dan dat van een Auschwitz-gevangene. Justitie deed na verschillende klachten onderzoek naar de teksten en zegt nu dat ze onsmakelijk zijn, maar niet strafbaar. Het weer vannacht blijft het bijna overal droog. Overdag eh, schijnt eerst de zon. Later is het bewolkt met kans op een bui.